Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het Gaza-plan van de Amerikaanse president Trump. Onderdeel daarvan is het sturen van een internationale troepenmacht naar de Gazastrook. De stemming was belangrijk om door te gaan naar de tweede fase van het plan. Daarin gaat het over een nieuw bestuur voor Gaza en een internationale troepenmacht die moet toezien op vrede. Welke landen daaraan mee gaan doen is niet bekend. Hamas heeft de resolutie van de Veiligheidsraad afgewezen. In een huis in een appartementencomplex in Maastricht is vanavond een explosie geweest. De woning raakte daarbij flink beschadigd. Bewoners van aangrenzende appartementen zijn opgevangen in een buurtcentrum. Ook bij een winkel in Nijmegen was afgelopen avond een explosie. Volgens Omroep Gelderland sloegen de vlammen uit de voorgevel. In de straat zijn ontplofte en niet ontplofte gasbussen gevonden. In Slowakije protesteren tienduizenden mensen tegen premier Fico. Dat gebeurde op de dag dat het 36 jaar geleden is dat de fluwele revolutie begon. Het protest dat een einde maakt aan het communisme in Tsjechoslowakije. Fico had onlangs de nationale herdenking van de revolutie afgeschaft. Volgens de regering was dat een bezuinigingsmaatregel. De demonstranten hielden alsnog een herdenking... en demonstreerden ook tegen de pro-Russische houding van Slowakije. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het WK voetbal komende zomer... De laatste kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen werd gewonnen met 4-0. En daardoor is Nederland als poolwinnaar direct geplaatst voor het WK. Het wordt volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico de twaalfde keer dat Oranje meedoet aan een wereldkampioenschap. Ook Duitsland heeft zich afgelopen avond geplaatst voor het WK door met 6-0 van Slowakije te winnen.